Uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De piek van het aantal corona-opnames in het ziekenhuis lijkt achter de rug. Het kwam vandaag weer met de wekelijkse cijfers. Het aantal besmettingen daalt. Het aantal eh, positieve testen daalt al langer. En we weten dat het aantal ziekenhuisopnames altijd achterloopt op de trend die we zien in het aantal positieve testen. En eh, ja, dit is ook echt conform wat we verwacht hadden. Want ook in de ziekenhuizen lijkt de boel nu dus redelijk stabiel. Vandaag lagen er 719 coronapatiënten, net zoveel als gisteren. Op Schiphol zijn zeven mensen opgepakt voor drugsmokkel. Drie van hen hadden gewoon een toegangspasje, want die werkte op het vliegveld, zegt de marechaussee. Ondermijnende criminaliteit wil je voorkomen. Eh, en dat de mensen dus van binnenuit medewerking verlenen mogelijk eh, aan bijvoorbeeld smokkel van verdovende middelen, dat pakken we heel hoog op. Tijdens het onderzoek is 320 kilo kook onderschept met een straatwaarde van 16 miljoen euro. Ophef in Amerika over het verjaardagsfeestje van Barack Obama. De oud-president heeft 475 gasten een kaartje gestuurd met een uitnodiging. ja, kan dat wel? Nu de besmettingscijfers oplopen, vragen ze zich aan de andere kant van de oceaan af. Daar moest het Witte Huis ook op reageren. This event, according to all the public reporting, is outdoors and in a moderate zone. But in addition, there is testing requirements and other steps they are taking, which I'm sure they can outline for you in more detail. De gasten moeten gevaccineerd of getest zijn. Morgen is Obama jarig. Hij houdt een feest in de tuin van zijn huis en Pearl Jam komt ook optreden Het gaat weer wat beter met Dusty uit Ex on the Beach. Twee weken geleden had hij een zware ongeluk. Hij raakte in coma, maar volgens zijn moeder is hij daar inmiddels weer uit. Hij is van de beademing af. Hij zit nog aan heel veel pijnstillers en morfine. Hij wordt niet meer in slaap gehouden, want hij moet zelf gaan ademen. Dat doet hij dus nu ook allemaal zelf. En dus die kan ook alweer staan en stukjes lopen. Heb ik het weer nog. Vanavond is het overal droog. Koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen begint zonnig en droog.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 When I can't find the answers in the wind and I fall, so you pick me up again. Fall down, you pick me up again. sea to setting sun. We'll be together forever young in the dead of night when thunder rolls.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 De politie heeft zeven verdachten aangehouden in een onderzoek naar drugsmokkel op Schiphol. De meeste werkten op de luchthaven. Er is 320 kilo cocaïne onderschept. De inreisregels voor Duitsland worden goed nageleefd. Bijna iedereen heeft een vaccinatie of herstelbewijs bij zich... of kan een negatieve testuitslag overleggen. De politie controleerde de afgelopen dagen op grote schaal. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 graden. Morgen eerst zonnig, later buien met plaatselijk veel regen. Het is wel iets warmer met maximaal 22 graden.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 Don't tell me that you need me. Don't show up at my house, all caught up in your feelings. Don't to let me down, down, down. Hey, don't mess with my head. Don't tell me you're falling when your feet still on the ledge.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 Ah, yeah. But you only let me hold you when he can. I don't understand. Cause I'm all hoofdletter van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht.